van Brakel met het NOS-journaal. De raad van bestuur van de bank. Dexia is door de Europese schuldencrisis in de problemen gekomen. België wil het Belgische deel van de bank nationaliseren. De Franse delen zouden bij enkele Franse banken worden ondergebracht. Wat de drie landen precies hebben afgesproken is nog niet bekendgemaakt. gemaakt. PvdA-leider Cohen wil met een motie proberen te voorkomen dat minister Donner wordt voorgedragen als nieuwe vicepresident van de Raad van State. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Donner wordt door het CDA genoemd als kandidaat voor de functie. Cohen vindt dat bewindslieden geen vicepresident van de Raad van State mogen worden, omdat ze dan wetten moeten beoordelen waarvoor ze als minister verantwoordelijk waren. In Tunesië zijn tientallen conservatieve moslims opgepakt die uit woede over een film de straat op waren gegaan. De film is volgens hen een belediging van de islam. De betogers vielen het tv-station aan dat de film heeft uitgezonden. Ook bij de universiteit werden conservatieve moslims opgepakt. Ze verzetten zich tegen een niqab-verbod op de universiteit. De Tunesiërs gaan eind deze maand naar de stembus. De eerste verkiezingen sinds president Ben Ali werd verdreven. Syrië dreigt met harde maatregelen tegen landen die de Syrische Nationale Raad erkennen. De raad werd vorige week in Turkije opgericht door leden van de Syrische oppositie. Het is niet bekend of landen van plan zijn de raad te erkennen. Syrië is verder kritisch over Europese landen waar Syrische ambassades zijn aangevallen door betogers. Als dat opnieuw gebeurt gaat Syrië over tot vergelding. De Nationale Recherche heeft in Schiedam een ecstasyfabriek ontmanteld. In een loods op een bedrijventerrein stond een machine die 100.000 tabletten per uur kan maken.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 Ik dacht, ik zeg het gewoon. Ik dacht, Dickie, die wordt toch Wat zeg je, dikkie denk je? Ja. Nou, Oké, okay, we houden het op Dickie. Goed, het was Flikker. ja, het was Flikker. Hij was de bassist en hij vond dat de band uh, zo'n punk, eh, <laughs> zo'n punk roots was.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 Ik heb er wel eens een film gezien, jongen. Dat is een vampier. December 8. Upgrade your turbo. Zo doen we dat, jongen. Recht is max. Vuile kutvries. Eh, kunnen wij misschien wel draaien, knoepert maar saus krijgen? Waar? Verstandig en kut van!